uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Ook maart was dit jaar wereldwijd gezien nog nooit zo warm. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 14,14 graden. En het is al de tiende maand op rij dat het warmterecord wordt verbroken... blijkt uit gegevens van de Europese Klimaatdienst Copernicus. En tussen april 2023 en maart van dit jaar was de gemiddelde temperatuur wereldwijd 1,58 graden hoger dan het gemiddelde voor de industriële revolutie. daarmee zitten we boven de kritieke grens van 1,5 graad opwarming. Het CIDI maakt zich grote zorgen om de veiligheid van Joodse Nederlanders. In een jaar tijd is het aantal meldingen van antisemitisme gestegen van 155 in 2022 naar 379 een jaar later. De belangrijkste aanleiding is volgens het CIDI de aanslag door Hamas op 7 oktober... en de oorlog in Gaza die erop volgde. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg beslist vandaag over drie klimaatzaken... Een groep Zwitserse klimaatoma's, Portugese jongeren en een Franse burgemeester... hopen dat het Hof gaat zeggen dat landen die te weinig aan klimaatbeleid doen... de mensenrechten schenden. Landen zouden dan gedwongen kunnen worden om meer te doen tegen klimaatverandering. En in Amerika, Mexico en Canada hebben miljoenen mensen gekeken naar de volledige zonsverduistering. Even na acht uur gisteravond was de eclipse als eerste te zien in Mexico. Later dus ook in delen van Amerika en Canada. Even voor 10 uur was het natuurverschijnsel voor het laatst te zien boven land. En veel steden hadden speciale plekken waar mensen samen konden komen. Zoals in de Amerikaanse stad Indianapolis het beroemde circuit open. Zodat mensen naar de eclipse konden kijken. Het weer nog bewolkt en verspreid over de dag wat buien. Soms schijnt de zon bij maximaal 15 graden. Ook waait het stevig met een vrij krachtige tot aan zee harde wind uit het zuidwesten.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 Steeds meer partijen in de Tweede Kamer willen dat er meer wordt gedaan om zelfmoord te voorkomen. Een meerderheid lijkt vandaag voor een initiatief van de ChristenUnie te stemmen. In Amerika, Mexico en Canada hebben miljoenen mensen gekeken naar de volledige zonsverduistering. Even na 8 uur gisteravond was de eclipse als eerste te zien in Mexico, later dus ook in delen van Amerika en Canada. Het weer wisselvallig bij maximaal 15 graden. Het waait stevig. Vanmiddag aan de kust windstoten tot wel 80 km per uur.